uur. Kees Groot met het NOS-journaal. President Poetin heeft zijn minister van Economische Zaken ontslagen. Volgens een woordvoerder heeft de president het vertrouwen verloren in minister Uljukayev. Die werd vannacht gearresteerd omdat hij zich zou hebben laten omkopen door het staatsoliebedrijf Rosneft. In ruil voor 2 miljoen euro zou hij zijn verzet tegen het overnemen van een concurrerend oliebedrijf hebben opgegeven. Een Russische rechtbank legde Uljukayev vandaag twee maanden huisarrest op. Een deel van de gemeente heeft geld dat bedoeld was voor zorg overgeheveld naar de algemene reserve. Daardoor kan het ook uitgegeven worden aan andere zaken zoals speeltuinen of de verbouwing van het gemeentehuis. Vorig jaar hielden de gemeente 1,2 miljard euro over uit het zorgbudget. Uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur blijkt dat 20% van de gemeente het overgebleven geld niet volledig heeft gereserveerd voor zorgtaken. President Hollande en VN-baas Ban Ki-moon hebben Donald Trump opgeroepen om het klimaatverdrag van Parijs te respecteren. De nieuw gekozen Amerikaanse president heeft aangegeven dat hij de VS wil terugtrekken uit dat akkoord. Ban Ki-moon zegt nu dat hij hoopt dat Trump inziet dat het nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Curaçaose ministers hebben de afgelopen jaren voor miljoenen aan opdrachten geaccordeerd... terwijl ze daar helemaal geen bevoegdheid voor hadden. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport. In totaal zou het gaan om bijna 700 werkopdrachten... met een totale waarde van meer dan 4 miljoen euro. De grootste boosdoener is de nu demissionair minister van Sociale Zaken. Hij zou een subsidie voor een bedrijf van een partijgenoot hebben verhoogd van 40.000 euro naar ruim 300.000 euro. Ook de huidige demissionaire premier van Curaçao, Ben Whiteman, zou de regels aan zijn laars hebben gelapt. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met minima rond de 10 graden is het zacht. Morgen wordt het 12 tot 14 graden. De kans op regen is het grootst in het zuiden. Donderdag vallen er vooral later op de dag stevige buien.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 Ik ben mezelf measure to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act high for while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. so I never say sorry. There's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a dollar.